Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog steeds veel racisme binnen de politie. En de leiding heeft te weinig ingegrepen, zegt de politiechef zelf tegen Nieuwsuur. Hij reageert op een nieuwe documentaire waarin agenten vertellen over hoe zij of collega's vanwege hun huidskleur worden gediscrimineerd. Er gebeurde veel te weinig, zegt deze oud-rechercheur. Als je het bij het sporig gedrag dan ook niet bestraft, omdat ook het ministerie eh, een aantal agenten niet gaat vervolgen voor de, de onder andere racistische apps die ze hebben gestuurd, ja, dan, dan creëer je een klimaat eh, waarin eigenlijk alles toegestaan is. De politiechef is ervan geschrokken en zegt dat er harder moet worden ingegrepen... en er geen plek is voor collega's die vaker de fout ingaan. Sommige agenten zeggen dat ze dat al vaker hebben gehoord. Er komen snel duizenden extra opvangplekken bij voor asielzoekers. Die afspraak hebben de 25 veiligheidsregio's met elkaar gemaakt. In principe moet elke regio 150 mensen opvangen. Bijvoorbeeld in lege kantoren of sporthallen. Het is een tijdelijke oplossing. Daarna moet er een structurele komen. Tata Steel in IJmuiden moet minder stinken. Die grote staalfabriek zorgt voor stankoverlast... en dat moet binnen vijf jaar beter gaan, vindt de Omgevingsdienst. Naast de vieze geur hebben buren van de fabriek last van slechte luchtkwaliteit... en hebben ze vaker gezondheidsklachten dan op andere plekken in Nederland. En goed nieuws voor tanktoeristen of mensen die vlak bij de grens wonen. In Duitsland gaat volgende week de belasting op benzine omlaag. En dus gaan veel mensen daar weer hun tank vol gooien, denkt deze pomphouder zullen van Noord-Groningen tot Zuid-Limburg... zal men in een straal van 10, 15, misschien 20 kilometer... toch massaal in Duitsland gaan tanken. En daar heeft hij gelijk in, zeggen deze mensen. Dus dat zou voor mij misschien wel een reden zijn om weer de grens over te gaan. Ja, toch wel, hè? Ja, toch wel. Eigenlijk ben ik ervoor om eh, in je eigen buurt, in je eigen omgeving... Eh, je geld te besteden, maar ja... Je portemonnee telt toch ook mee? Ja, ja. Want een liter wordt in Duitsland straks 30 tot 50 cent goedkoper dan bij ons. Het weer nog een wisselend dagje met af en toe wat zon, ook wolken en af en toe een buitje. Het is ook wat frisser dan de afgelopen dagen, max 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt op gang en er zijn eh, twee bijzonderheden te melden in de regio. Om te beginnen op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Blaricum staat een auto in brand waardoor nu twee rijstroken dicht zijn... Je vertraging is ongeveer een kwartier vanaf afrit Naarden.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 muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuur Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord Waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze poos dan rij ik solo, solo, solo. Aan het einde van de dag dan rij ik solo, solo, solo. Baby, ik besef de hele wereld heeft gezien. Ik was niet altijd even clean. Ik weet dat ik je niet verdien. Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd. Ik was me. Nu huil ik als een kind. Geloof me, karma is een bitch. Nu ben je liever solo, baby, liever alleen hoop ik ergens dat jij me vergeet. En als ik kijk op de crème is het net of je leeft. Ik blijf achter als een loser met wat vrouwen om me heen.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 the way it sounds. Words that are guilty, words that would kill me if they were said out loud. I count the days, I won't make the same mistake. You'll vanish without a trace, cause I am the one betrayed. and going nowhere. So take a moment, savor the moment, and realize how much I care. And one by one, I load up my silver gun. The time's come to get it done. So baby, let's have some fun. Bang bang, alive. You told me lots of crazy stuff. You promised you were never gonna leave. And everything you said came true, cause I will always be with you. You're chilling out of minus 10 degrees. Inside my deep freeze. Bang, bang.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 Amnesty International registreerde er 589. Dat is een stijging van 20 ten opzichte van het jaar ervoor. En de politie waarschuwt voor zelfgemaakte wapens door criminelen. Afgelopen jaar kwam de politie tientallen wapens tegen die met een 3D-printer worden gemaakt.